Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte is tevreden met de oproep van de EU richting Israël en Hamas. In een gezamenlijke verklaring roepen de regeringsleiders op tot een onmiddellijke humanitaire gevechtspauze. Israël moet afzien van een grondoffensief in Rafah en Hamas moet hulp toelaten aan de Israëlische gijzelaars. Rutte zegt dat een offensief in Rafah zal uitdraaien op een humanitaire ramp. En is daarom blij dat de EU stevig stelling heeft genomen. Ook benadrukt hij dat hulp aan Gaza vooral over land moet gebeuren. Want op die manier kunnen volgens hem veel meer goederen worden geleverd dan over zee en door de lucht. Amerikaanse artsen zijn er voor het eerst in geslaagd een varkensnier te transplanteren naar een mens. De 62-jarige patiënt maakt het volgens hen opvallend goed. Om afstoting te voorkomen is het DNA van de varkensnier op sommige plekken veranderd. Eerder werd al twee keer een varkenshart getransplanteerd... maar die patiënten overleden kort na de operatie. Niet alleen afstoting is een risico... ook dierlijke ziektes kunnen de patiënt bedreigen. De experimentele niertransplantatie werd toegestaan... omdat de patiënt bij dialyses last had van bloedpropjes... waardoor hij meerdere keren per maand moest worden geopereerd. Skeletonster Kimberly Bos heeft voor de tweede keer in haar carrière de wereldbeker veroverd. Skeleton is een soort bobsleeën waarbij de sporter op de buik ligt. De 30-jarige Bos eindigde bij de laatste wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Lake Placid als derde, wat genoeg was voor de eindzege in het klassement. Ze won de wereldbeker ook al in 2022. Vorige maand viel ze op het EK en het WK nog buiten de prijzen. Het weer, eerst nog droog, maar tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten lange tijd regenen. Pas later in de middag bereikt de regen het zuidoosten.